en Verschuren met het NOS-journaal. Gratis juridische hulp voor mensen die dat niet kunnen betalen... levert de maatschappij veel geld op. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek in een rapport. Voor elke euro die via het juridisch loket hieraan wordt besteed... krijgt de samenleving 3 tot 5 euro terug. Als mensen in een vroeg stadium juridische bijstand krijgen... leidt dat tot vermindering van stress, schulden en uitval op het werk... zeggen de onderzoekers. Het juridisch loket, dat opdracht gaf tot het onderzoek helpt wekelijks 9000 mensen die zelf geen juridische hulp kunnen betalen. Dat kost 54 miljoen euro per jaar. Mark Zuckerberg zegt dat zijn bedrijf Meta geen applicaties meer bouwt... die erop gericht zijn om mensen zo lang mogelijk naar hun scherm te laten kijken. De oprichter van het moederbedrijf van Facebook en Instagram... moest afgelopen dag getuigen in de rechtbank in Californië. De zaak is onderdeel van een grotere civiele procedure tegen sociale mediabedrijven. Die is aangespannen door een 20-jarige vrouw. Zij beweert onder meer dat ze door het verslavende gebruik van sociale media depressieve klachten heeft gekregen. Na verwachting doet de rechter eind maart uitspraak in de zaak. Bij een lawine in Oostenrijk is een Nederlander omgekomen. De man van 71 was met zijn zoon en een andere Nederlander bij Fies in Tirol buiten de piste gaan skiën. Volgens de Oostenrijkse politie veroorzaakten ze een lawine. De twee anderen overleefden het, mede dankzij hun lawinepieper. Bij de Olympische finale shorttrack hebben de Nederlandse broers Melle en Jens van het Woud zilver en brons veroverd. In de Chaotische race was het goud voor Canada. Bij de vrouwen was er geen medaille voor Nederland. In de finale kwam Michelle Velsenboer ten val. Titelverdediger Nederland werd vierde. Het goud ging naar Zuid-Korea. Italië pakte het zilver en het brons was voor Canada. Het weer in het zuiden en midden van het land wordt vannacht gewaarschuwd voor gladheid door sneeuw.